is van Kesteren met het NOS-journaal. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook twee van de drie Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen... en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een beginselmanifest komen... zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt JA21 een ledenvergadering. In Myanmar zijn zo'n 40 oppositiepartijen uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Volgens de junta hebben ze een belangrijke deadline gemist. Onder de partijen die niet mee mogen doen is die van de gevangen genomen Aung San Suu Kyi. Haar partij had al laten weten niet mee te doen, omdat de uitslag toch al bij voorbaat vaststaat. Het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap is bezorgd over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Volgens topman Grossi neemt de militaire activiteit rond de centrale toe. De situatie verbetert niet, zei hij na zijn tweede bezoek aan de kerncentrale. Aan het eind van volgend jaar stopt Jumbo als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft de ploegleiding eind vorig jaar al te horen gekregen. Jumbo heeft het bericht bevestigd, al bestaat wel de kans dat het bedrijf ook daarna verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Paus Franciscus ligt met een luchtweginfectie in het ziekenhuis. Daar moet hij een paar dagen blijven. De paus had volgens een woordvoerder van het Vaticaan al een paar dagen ademhalingsproblemen. Vanochtend hield de 86-jarige Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie. Vanmiddag werden afspraken voor de komende dagen afgezegd.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 Steh dem Universum nicht im Weg. Na, na, na, keine Harleys. Na, na, na, keine Harleys. Pilot, wach auf aus der Hypnose. Es lebt sich leicht, wenn man weiß, dass man ein Idiot ist. Es Gibt kein Battle für dich, ich muss leider los, weil über meinem Ich muss die Freiheit grenzenlos sein.